huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. even geleden. Ik weet het nog heel goed, nou dat was me een tijd. Ik verdiende veel geld en ik wilde het ook goed besteden. Nou dat is me gelukt, binnen een jaar was ik het allemaal kwijt. Ik zwaaide maar door. Waar had ik die poen anders voor? Laat ze maar kletsen, wat een rare man. <laughs> Wat een rare man. Ik leefde maar raak, dat is waar, moet ik eerlijk bekennen. Wat een ander daarvan dacht, nou dat deed me geen fluit. om mijn vrienden en mezelf te verwennen. Maar achter mijn rug lachten zij me heel hartelijk uit. Ik zwaaide daar. ze wat een rare man. Wat een rare man. Dus ik kwam in de goot, ja daar kon je natuurlijk op wachten. De vrienden die ik had, heb ik nooit meer gezien. Niet dat het me spijt, want ik zie ze nog vaak in gedachten. En ze komen beslist boven water als ik weer wat verdien.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 De beste oldies. Dit is Golden Oldies Radio. around. Is there any Radio Leef. 192. Golden Oldies Radio. is done, I found out. The only way to the top is looking out for number one. And that's me, I'm looking out for number one. Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het KNMI heeft voor de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg code oranje uitgeroepen vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing geldt van 3 uur vanmiddag tot 7 uur vanavond voor Limburg en van 4 uur tot 8 uur voor Overijssel en Gelderland. Vooral in de grensregio's kan er veel neerslag vallen, zegt een woordvoerder. Daar kunnen namelijk hagelstenen ter grootte van 3 centimeter vallen, waarschuwt het KNMI. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het land de kans moet grijpen om gijzelaars van Hamas te bevrijden. Een grote meerderheid binnen de regering en de bevolking van Israël is voorstander van het plan om gijzelaars te bevrijden, schrijft hij op X. Het bericht komt enkele uren nadat de Amerikaanse president Trump stelde dat Israël akkoord is met een bestand van 60 dagen. Naar verluidt is er wel verdeeldheid binnen de regering over het bestand, maar daar wordt verder geen toelichting over gegeven. En de extreme hitte in Europa heeft daar nog eens zeker vier mensen het leven gekost. In Frankrijk overleden twee personen door de warmte en in Spanje kwamen twee personen om bij een bosbrand die vermoedelijk kon ontstaan door hoge temperaturen en de droogte. Op veel plekken in Frankrijk en Spanje schommelt de temperatuur al dagen rond de 40 graden, waardoor bosbranden ontstaan en hittegerelateerde ziektes. Het weer dan nog. Vanmiddag neemt de bewolking toe in het land en kunnen er enkele regen- of onweersbuien voorkomen. Daarbij kunnen vooral in de oostelijke helft mogelijk zware windstoten voorkomen met hagel en regen in korte tijd. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 25 graden langs de westkust tot plaatselijk 37 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.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 De beste zender van Nederland. vinyl van jouw oma. Jouw oma. De classic maar het lekkerste Jouw oldies hoor je hier. Van jouw oma. Dit is Golden Oldies Radio. zolder. Van De platen uit jouw jeugd. Jouw jeugd. Jouw jeugd. De classics hoor je hier. Golden Oldies Radio. degrees. Elke zondag hoor je het evenement dat zijn weerga niet kent. Iedere week van 8 tot 8. Radio op volle kracht. Golden Oldies Radio. Met de echte sfeer van Miami De kampioen van de sfeer.